Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Washington zijn duizenden atheïsten bij elkaar voor de zogeheten manifestatie van de reden. De organisatoren willen bewijzen dat ook het ongeloof een plaats heeft in de Amerikaanse samenleving. Sinds de opkomst van religieus rechts in de jaren 70 zit het atheïsme in de VS in het defensief. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks nog politici die ervoor uitkomen dat ze niet in God geloven... Toch zijn volgens organisatoren van de manifestatie van de reden ook in Amerika steeds meer mensen onkerkelijk en ongelovig. In het zuiden van India is een Nederlandse vrouw om het leven gebracht. Haar Nederlandse vriend is verhoord. De politie sluit niet uit dat hij haar heeft vermoord. De vriend vertelde dat hij en zijn vriendin in zijn huis zijn overvallen. Hij zou daarbij bewusteloos zijn geraakt. Toen hij bijkwam zag hij dat zijn vriendin dood was, zei hij. De Indiaanse politie twijfelt aan het verhaal, onder meer omdat de man pas na 26 uur alarm sloeg. In Spanje zijn twee Roemeense pooierbendes opgerold die tientallen vrouwen gedwongen in de prostitutie lieten werken. De pooiers tatoeëerden de vrouwen met een streepjescode als bewijs van eigendom. 22 pooiers zijn opgepakt, onder wie twee leiders van de bendes. De Spaanse politie nam vuurwapens, messen, zwaarden, auto's en 140.000 euro in beslag. In de Egyptische havenstad Port Said zijn voor de tweede volgende dag voetbalsupporters slaags geraakt met de politie. Gisteren kwam bij gevechten een jongen van 13 om het leven. De fans gingen de straat op omdat hun club voor twee jaar is geschorst vanwege de rellen van vorige maand. Toen vielen na een wedstrijd tegen een club uit Cairo 74 doden. In Zuid-Soedan is de VN-missie begonnen om de Oegandese rebellenrijder Joseph Kony uit te schakelen. 5000 Amerikaanse militairen gaan op jacht naar Kony. Dit is een initiatief van de Afrikaanse Unie en de VN. Zij erkennen dat de missie het gevolg is van de wereldwijde aandacht voor rebellenleider Kony.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 Both kind of both stumble into the spot when I'm like, come on, girl, don't you dare stop. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bumping grind. We jump smoking till we out of time with Tino.